nummer en dit is het nieuws van NOS op 3. Opletten als je poes niet weet dat lelies heel giftig zijn. Of je hond zo van satéstokjes houdt dat hij de hele prikker inslikt. Want het is behoorlijk druk op de spoedzorg voor huisdieren, zegt de Club van Dierenartsen. Spoedklinieken draaien op volle toeren en kunnen de toestroom van nieuwe huisdieren nog maar net aan. Soms moet je naar een andere stad voor zulke zorg. Waarom het juist nu zo druk is, dat weten de dierenartsen niet helemaal. Wel zijn er nu veel zomerklachten, zoals oververhitting of honden die ziek zijn door blauwalg. Drie mensen die begin dit jaar eieren gooiden naar het gemeentehuis in sint michielsgestel gestel moeten de schoonmaakkosten daarvan betalen. Ze demonstreerden tegen de komst van een AZC in de Brabantse gemeente. Samen moeten ze een factuur van bijna 2800 euro aftikken. Eerder werden er ook al boetes uitgedeeld voor het eieren gooien. Een buschauffeur die vorige week aangeschoten achter het stuur zat in Nijmegen is ontslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag bestuurde hij een bus vol feestvierders die van de Vierdaagse feesten kwamen. Zelf had hij waarschijnlijk ook een gezellige avond gehad, want hij had meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed zitten. Het busbedrijf vindt dat onacceptabel en heeft de chauffeur de laan uitgestuurd. Wereldwijd beleggen steeds meer mensen in natuurrampen. Ook in Nederland kan je daar je geld in steken. Economieverslaggever Aida Brands legt uit hoe het werkt. Je geeft de verzekeraar geld, die zet dat apart. En als er een gigantische ramp is, dan hebben zij een potje waarmee ze dus kunnen uitkeren. Maar als er geen grote ramp is, nou, dan uh, vang jij eh, heel veel rente en dan heb je een eh, goede belegging gedaan. Verzekeraars haalden met deze zogeheten cat bonds vorig jaar wereldwijd 18 miljard euro op. Maar let op, niks is zonder risico. Als er wel een natuurramp is, zoals een orkaan of grote bosbrand, ben je als belegger je geld kwijt. Het weer, er vallen buien, vooral in de zuidelijke helft van Nederland. Op andere plekken ook wat zon, bij 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baren en Hilversum Noord, 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelofarensveen en Hoofddorp, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden.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 Come on, if you wanna bartender sipping Chrissy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands. Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if Shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice ZFM. ZFM.